van 7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers stapt naar de rechter... om de versobering van de pensioenen van KLM-piloten tegen te houden. De luchtvaartmaatschappij wil af van de gegarandeerde indexatie van de pensioenen. Omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds van KLM te laag is... moet er dit jaar zo'n 600 miljoen euro worden bijgestort in het fonds. Volgens de KLM kan dat de bedrijfsvoering in gevaar brengen. En daarom is aanpassing van de pensioenafspraken hard nodig. De Duitse natuurarts Klaus Ros mocht zijn patiënten behandelen met het middel 3BP, een zogenoemde glucoseblokker. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie in Duitsland, naar aanleiding van sterfgevallen in de kliniek van Ros. De natuurarts gebruikte het preparaat bij een omstreden behandeling voor kankerpatiënten. Volgens OM is er meer onderzoek nodig om vast te stellen of er een verband is tussen de sterfgevallen en het toedienen van het middel. De kliniek van Ros is direct na de start van het onderzoek gesloten door de Duitse autoriteiten. Terreurorganisatie IS heeft in Syrië opnieuw terrein verloren. Koerdische en Arabische milities hebben met Amerikaanse luchtsteun alle IS-strijders verjaagd uit de stad Manbij in het noorden van Syrië. De strijd om de stad heeft meer dan twee maanden geduurd. Voor IS was Manbij van groot strategisch belang vanwege de aanvoerroute vanuit Turkije naar Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat. De moordenaar van Theo van Gogh gaat naar een andere cel in hetzelfde complex in Vught. Hij komt op de terroristenafdeling. Dat moest van een rechter, die vindt dat hij al te lang op de gesloten afdeling zit. Ook de nieuwe afdeling waar Mohammed B. komt staat al zwaar bekend. Hij mag straks zo'n 21 uur per week buiten zijn cel doorbrengen. Dat komt neer op zo'n 3 uur per dag. De rest van de tijd zit hij op zijn cel. Op de terroristenafdelingen in Vught en Rotterdam wordt ook een nieuw regime ingevoerd. Terreurgevangenen worden voortaan ingedeeld in leiders en volgers om te voorkomen dat ze elkaar beïnvloeden. Het weer opklaring en geregeld zon. Later in het noordwesten opnieuw bewolkt. Morgen eerst bewolking met in het noorden kans op een enkele bui. In het zuiden ook zonnige periode. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meren 15 kilometer file. Stilstaand verkeer. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee auto's.